Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft twee Britse parlementsleden de toegang tot het land geweigerd. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken. De twee parlementsleden mogen het land niet in... omdat ze volgens Israël van plan waren activiteiten van veiligheidstroepen te documenteren... en anti-Israël haat te verspreiden. De twee Britten waren onderdeel van een parlementaire delegatie... die een bezoek brengt aan Israël het Israëlische leger heeft militairen gestuurd naar een nieuwe corridor in Zuid-Gaza. De corridor moet komen tussen Rafah en Ghan Yunis. Israël voert sinds twee weken weer grote aanvallen uit in Gaza... nadat de eerste fase van het staakt het vuren afliep zonder afspraken over een vervolg. Ook is het leger op verschillende plekken weer dieper de Gazastrook ingetrokken. Premier Netanyahu wil zo de druk op Hamas opvoeren om de gijzelaars vrij te laten. Bij een politieachtervolging tussen Erp en Gemert in Brabant... hebben agenten gericht geschoten op een auto. De 24-jarige bestuurder raakte daarbij gewond. De bestuurder ging er vandoor bij een verkeerscontrole... en negeerde meerdere stoptekens. Tijdens een achtervolging werd een politieauto geramd... waarna de politie heeft geschoten. De achtervolging eindigde in Gemert... nadat agenten daar een waarschuwingsschot losten. In de auto zaten twee personen. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de automobilist onder invloed was. Tienduizenden demonstranten zijn in Amerikaanse steden de straat op gegaan om te protesteren tegen president Trump en zijn vertrouweling Musk. In totaal waren er zo'n 1200 demonstraties aangekondigd in alle 50 staten. En ook in Europese steden waren anti-Trump-protesten. Het weer nog. Vannacht is het helder. In het noordoosten wel wat nachtvorst. Maar in Zeeland is het een graad of 6.